Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De drie hoofdverdachten in de moord op Peter R. de Vries krijgen geen levenslang. Het Openbaar Ministerie had daar wel om gevraagd, maar de rechter heeft lagere straffen gegeven. Namelijk 26 jaar voor Christian M. Dat is de persoon die alles heeft geregeld. De schutter Delano G. krijgt 28 jaar. En ook Camille E., de chauffeur van de vluchtauto, moet 28 jaar de bak in. Volgens de rechter deden de veroordeelden in appjes stoer over de moord. Opmerkingen als... Deze hond moet je hebben. En ik schiet die kaka-ding helemaal door zijn kaka-lichaam heen. Die vieze kaka-hoer. Laat hem daar als een sletje achter. Zijn niet alleen illustratief, maar ook ontluisterend. En de advocaat van de schutter zegt dat zijn cliënt werd gedwongen. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Er gaat opnieuw een banga-lijst rond. Deze keer op een middelbare school in Utrecht. In een appgroep van een 5 VWO-klas werd een powerpoint rondgestuurd... met namen en foto's van leerlingen... met daarbij ook opmerkingen over hun uiterlijk en hoe goed ze zijn in bed. De school heeft aangifte gedaan. Eerder dit jaar ging er ook al zo'n lijst rond van studenten in Utrecht. Het Cobra Museum in Amstelveen heeft een nieuwe naam. Of nou ja, eigenlijk de oude naam in een andere volgorde. Museum Cobra is het nu. Het museum wil meer jongeren aantrekken, gaat ook werken aan haar imago en wil meer hippe exposities binnenhalen. Museum Cobra zit al langer in de financiële problemen. En de EK voorpret kan nu echt gaan beginnen, want het Nederlands elftal is aangekomen in Wolfsburg. En dat is de komende weken hun thuisbasis in Duitsland. Ons coach Ronald Koeman schudde daar ook voor het eerst de hand van Ian Maatsen. Die werd ingevlogen omdat Teun Koopmeiners nog steeds geblesseerd is. Maatsen moest zijn vakantie in Griekenland daarvoor afbreken. Ja, en eh, blessureleed, dat is sowieso wel een dingetje. Maar daar wil Koeman het eigenlijk niet over hebben. Ja, het ligt achter ons. Het heeft weinig zin om, eh, om weer allerlei eh, vragen te beantwoorden die... die niet meer actueel zijn. Ben je er actief mee bezig met, met hoe je zo'n groep ook weer over die drempel heen krijgt? Nou, dat ligt eh, bij de spelers zelf. Natuurlijk praat je erover, maar sinds we hier zijn hebben we er niet meer over gesproken. Ja, zondagmiddag om drie uur dan speelt Oranje de allereerste wedstrijd tegen Polen. Het weer dan nog, af en toe pittige buien met ook onweer. Maar in de loop van de middag ook opklaringen met best wat zon. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu viel op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen een kwartier extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan naar wegwerkzaamheden op de A7, Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend.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 En wat er ook gebeurt, ja, Brezema zegt, alles komt goed. is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede bel, dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet, dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloed, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alles komt goed. De tentoonstelling Bunkers is tot 30 juni te zien in het Zandvoort Museum. In deze tentoonstelling wordt diep ingegaan op de bouw van de bunkers... en het verborgen verleden van Zandvoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling is bedoeld om meer inzicht te verschaffen... in de gebeurtenissen die historisch zijn in Zandvoort. De bouw en functie van de bunkers vormen de basis van de tentoonstelling. De tentoonstelling begint in het heden... met het betreden van elke ruimte wordt het verborgen verleden van Zandvoort onthuld. Zandvoort heeft de meeste bunkers van Nederland. Verstopt onder het zand vormen ze de heuvels van de Zandvoortse duinen. De bunkers waren onderdeel van de Atlantic Wall. Tegenwoordig worden enkele bunkers nog gebruikt als schuilplaats voor vleermuizen. In het Kostverloren Park werden manschappenbunkers omgebouwd tot woningen. De terrein met 30 vakantiewoningen is een oase van rust waar flora en fauna een toevoegd oord is, toevoegd oord hebben gevonden. Jongen, jongen, <laughs> ja, dat is moeilijk. Hier komt de Black Mamba. Love is on my side. Ja, dat was een Eurovisie Songfestival. The left home. when I was only sweet 16. Chasing blind love and a bunch of broken dreams. I don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still bed. I can feel it still running through my veins. I, ran so fast I couldn't even crawl. forgot where I belong, so my body on a dirty cold floor. And yet I komende week wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. En twee weken voordat de zomer officieel van start gaat... is daar met het weerbeeld nog weinig van te merken. Ook de komende week wordt wisselvallig en ronduit fris voor de tijd van het jaar. Pas tegen het einde van de week zien wij een lichte verbetering in de temperaturen. Vandaag is het ongeveer 14 tot 17 graden bij een nog steeds matige westenwind. Vanaf donderdag wordt de wind zuidelijk en gaat het wat warmer aanvoelen. Lokaal is landinwaarts 20 graden mogelijk. Het weerbericht blijft wel tot het volgend weekend wisselvallig... met dagelijks kans op een bui. Maar ook van tijd tot tijd, hopelijk, een klein beetje zon. Dit was Roger Clover met Love is All. Je kunt je nu inschrijven voor allerlei workshops van Lang Leven de Kunst. Die lopen van april tot en met oktober. Min inhoudelijke informatie kunt u online vinden op www.plus.zandvoort.nl en daarnaast bij de balie van Plus.noord. Noord. Hier kun je ook de dingen direct inschrijven voor welke workshop jij gekiest. Als je, eh, in als je niet meer werkt en dat je dus eh, in, ja, dat, je, dat je geen werk hebt. Dan nou zegt het UWV altijd tegen jou... De perspectieven voor de die zijn 0,0 Al hupst en voor een universitaire bul Al beste de onderwijzer, bankwerker of psycholoog De komende jaren best waarschijnlijk werkeloos Doe mos solliciteren Ze zeggen alleen jong, solliciteren Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Ja, schreef maar op nu dag begint met slapen Tot een uur of tien Doe kiks in de gezet of er niet ergens baan is in Dat vult ik vies tegen, dus sterft de rest van de dag Doe vult zich flink beroerd, Toen kresseren we op de maag Doe moest solliciteren Alle jongens schrijven solliciteren Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hast ze nou geschreven? Dan schrijf maar op nu! Kosmos weer die de sociale dienst Voor de zwaarste keer posten weer de brieven. Zwart werken dus af en toe. Maar jonkie goed, maar nog de controleur kijkt toe. Doe moest solliciteren. Solliciteren. Hup zijn aangeschreven. Hup zijn aangeschreven. ze zijn aangeschreven. Hij schreef maar op nee. duister begint te pas te leven. Doe ik zijn rondjes neer, ergens gaat te beleven. Doe geest naar een punkband, misschien wel naar een loesje tent. Misschien gisteren wat kieken naar de Janse bent. Met domos solliciteren, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hey, hast ze nou geschreven? Hey, hast du da Hast du da Da schrieb mal Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else? that's above you. Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. with laughter Somehow make it better These are my troubles, that's what you do There's a love divine And it's yours and it's mine Like the sun And at the end of the day should give thanks and praise to the one, oh, to the one.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 Ze kregen een hit met Ferry Cross the Mercy uit 1964. Het nummer You Never Walk Alone uit 1963 van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein had indruk gemaakt op Madsen nadat hij de film Carousel had gezien in zijn jeugd, werd hun grootste hit. Dit lied is door de vele anderen opgenomen en is al jaren het clublied van Liverpool Football Club. Hier is Jerry and the Pacemakers met You Never Walk Alone. When you walk through a storm Hold your head high And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. か my gentle touch. It's amazing, darling, that so little can achieve so much. Little things like your sleepy smile. As a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning, and why don't we stay in bed for a while? Soon was ABBA met Little Thing. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die het niet meer doet? Een snoer dat stuk is? Of een te lange broek? Weggooien of samen repareren? Duurzaam, inspirerend en gezellig. De deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Informatie via telefoonnummer 5740330. 5740330. En het is vrijdag 12 april van 14 tot 16 uur. En het is locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. The Every Brothers, Problems. Dat was fout. Dat was niet Every Brothers, maar het is Ellen Foley. You dat waren dus niet de Everly Brothers, maar Alan Foley, We Belong to the Night. Maar ik ga nu dan toch de Everly Brothers draaien. Problems, problems. Problems, Problems. Ik ga door met June Lodge en Prince. Prins Mohammed heet hij zelfs nog.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 Tineke Schouten, een Nederlandse comedienne en cabaretière. En Tineke is geboren in 1954 en die wordt dus vandaag 70 jaar. Ze heeft in haar theatervoorstellingen diverse typetjes neergezet... zoals Lenny van de Takkenstraat en Beb Lachenbeck. Hierdoor wordt zij de koningin van de typetjes genoemd. In 2005 vierde Schouten haar 25-jarig jubileum en werd zij door de burgemeester van de Beeld geridderd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Op 21 januari 2014 ontving ze de Nederlandse Cabaret Oeuvreprijs. In 2017 werd ze beschermvrouw van de vereniging Heartbeat uit Almere.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 Ja, niet vergeten. Eh, ik ga door met een, een live optreden van Sarah McLachlan. En dan moeten we eens even horen... als er een andere zangeres binnenkomt wat er dan gebeurt. Oh, oh, There's always some reason some distraction. A beautiful release. Memories seep from my veins. Let me. je fantastische stemmen. Hebben ze herkend? Sarah McLachlan en... Ja, natuurlijk. Dat was Pink. En ik ga door met Dr. Hook en his Medicine Show. just for one man. You know it's hard.